Mark Visser met het NOS Journaal. Meer dan 15.000 mensen hebben een online petitie getekend om een veroordeelde politieagent te steunen. De agent heeft deze week, heeft afgelopen week twee jaar zo gekregen nadat hij in Heerlen op een verdachte had geschoten. De agent schoot twee jaar geleden als lid van een arrestatieteam op een vluchtende automobilist, maar raakte de bijrijder. Volgens de agent schoot hij uit noodweer. Ook het OM concludeerde dat, maar de rechter acht hem schuldig aan poging tot doodslag. Het OM gaat in hoger beroep. De politie heeft vorige week in Nieuwegein een grote wapenfonds gedaan. In twee opslagboxen zijn zeker 60 pistolen en revolvers, 9 handgranaten, tientallen automatische wapens en veel munitie gevonden. Acht mannen uit Tielwijk bij Duurstede en Utrecht zijn opgepakt. De vondst is volgens de OM het gevolg van de onderzoeken naar de liquidaties van de afgelopen jaren. Slechts een kleine groep Nederlanders ziet het zitten om een baan te nemen in België of Duitsland. Blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS. Bijna 100.000 Nederlandse, Duitse en Belgische werknemers pendelen in 2012 over de onderlinge grenzen. In de gebieden wonen volgens de onderzoekers 2 miljoen mensen die over de grens zouden kunnen werken. En vooral in grensgebieden vlakbij steden zijn er banen waar forensen van zouden kunnen profiteren. Oudvoetballer Dick Nanninga is overleden. Hij scoorde de gelijkmaker in de WK-finale tegen Argentinië in 1978. De finale werd uiteindelijk met 3-1 verloren. Nanninga begon zijn proefcarrière bij GVAV, voorloper van FC Groningen... en speelde jarenlang voor MVV en Roda JC. Dick Nanninga was 66 jaar. Wielrenster Marianne Vos komt de rest van het seizoen niet meer in actie. Ze is al een jaar een tijdje uitgeschakeld door verschillende blessures... waardoor ze onder meer het NK wielrennen moest laten schieten. Vos zegt dat ze overtraind is en dat haar lichaam daardoor niet herstelt. Ze weet nog niet wanneer volgend jaar haar eerste wedstrijd is. Dan nog het weer. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen steeds meer zon. Alleen het zuidoosten houdt nog wel wat bewolking en kans op een bui bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat 9 kilometer file tussen de Meer en Nieuwebrug. Dat is na een ongeluk, alleen de vluchtstrook is open. Verkeer naar Rotterdam kan ombreiden via Gorkum over de A2, A27 en de A15.